Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het kabinet moet de adopties van kinderen uit het buitenland voorlopig helemaal stopzetten. Dat is de conclusie van een nog te verschijnen rapport van de commissie Joustra... melden bronnen rond het kabinet aan het AD. De krant heeft het over een snoeihard oordeel over de Nederlandse adoptiecultuur... en de rol van de overheid daarbij. Er was volgens de commissie sprake van ernstige misstanden bij adopties uit Indonesië, Bangladesh, Brazilië, Sri Lanka en Colombia tussen 1967 en 1997. Tijdens het onderzoek bleek dat er nu nog steeds problemen zijn. De commissie Joustra vindt dat Nederland excuses moet aanbieden voor de werkwijze van de overheid en dat het leed van kinderen en ouders moet worden erkend. Er zijn nog niet genoeg sneltesten voor leraren, ondanks een groot overschot aan testen, meldt Trouw. Het kan nog maanden duren voordat er een landelijk aanbod aan sneltesten is. En dat duurt te lang, nu de basisscholen maandag weer open gaan, zeggen deskundigen en vakbonden in de krant. Vakbond CNV meldt dat partijen maandag weer in gesprek gaan met het kabinet, onder meer over testen. Tientallen omwonenden klagen staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden aan voor het moedwillig schaden van de gezondheid. De bewoners en een paar stichtingen worden vertegenwoordigd door advocaat Benedict Fiek, meldt het Noord-Hollands Dagblad. De fabrikant dumpt volgens Fiek gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen in een dichtbevolkt gebied. Tata Steel heeft nog niet gereageerd. De Amerikaanse farmaceut Johnson Johnson heeft versnelde goedkeuring aangevraagd in de Verenigde Staten voor het Janssen-vaccin. Dit vaccin wordt gemaakt door het dochterbedrijf van de farmaceut in Leiden. Het geeft 66% bescherming en er is maar één prik voor nodig. Nederland heeft 11 miljoen doses besteld. In Europa moet het ook nog goedgekeurd worden. Het weer bewolkt en plaatselijk wat regen. De temperatuur ligt rond het vriespunt in Groningen en 5 graden in het zuiden. Later overdag droog en bewolkt bij 8 tot 11 graden.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 We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my my my, there's a thousand miles between you. propaganda. oh, oh, Sheila Let me love you till the morning oh, oh, Sheila You know I want to be the only one for her Oh, baby, one, two, three I love you, baby, honestly uh, I want to you let the others be Cause with you is where I got to be yeah.